spoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De voltallige PvdA-top praat op het ministerie van Sociale Zaken over een aanbod aan minister Schippers. De PvdA probeert een kabinetscrisis te voorkomen. De discussie gaat om een bijlage bij de gisteren in de Eerste Kamer afgeschoten zorgwet. Daarin zou iets moeten staan over de rol van de zorgverzekeraars. De VVD wil vandaag nog uitsluitsel van de PvdA. De winkels in het afgezette gebied in Roermond zijn nog zeker tot zaterdagochtend dicht. Pas dan zal het asbest zijn opgeruimd, dat is vrijgekomen bij een brand. Verder stoppen er tot morgenmiddag geen treinen op het station van Roermond. Een groot deel van de binnenstad is afgesloten na een brand vannacht in een jachthaven waarbij asbest vrijkwam. De theaterbedrijven van Joop van den Ende en Albert Verlinde gaan fuseren. Van den Ende koopt alle aandelen van het bedrijf van Verlinde. Op een persconferentie zei Van den Ende dat hij minder wil gaan werken. Daarom wordt Albert Verlinde de directeur en het gezicht van het nieuwe bedrijf. Het nieuwe bedrijf gaat Stage Entertainment Nederland heten. De betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten lijken fors te gaan veranderen. De presidenten Obama en Castro leggen om zes uur apart van elkaar een verklaring af. In Washington wordt gezegd dat Obama dan gaat zeggen dat de sancties tegen Cuba worden verlicht... en dat de VS diplomatieke banden met Cuba wil aangaan. Over een paar maanden zou er al een ambassade opengaan. Duitsland voert toch tol in. Op het Duitse plan kwam kritiek vanuit Brussel... omdat de tolheffing vooral automobilisten uit het buitenland treft. Duitsers krijgen de kosten van het vignet vergoed via een lagere wegenbelasting. De tol gaat maximaal 130 euro per jaar bedragen. Er komen ook tijdelijke vignetten. Die kosten 10 euro voor 10 dagen of 22 euro voor 2 maanden. Het weer is bewolkt en zacht.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 Dit zijn de files van 6 eh, kilometer of langer en de bijzonderheden in de Randstad. De A2 richting Amsterdam tussen Maarsen en Apkoude 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Twee van de vijf rijstroken zijn er nog dicht. En op de A12 Den Haag eh, richting Utrecht tussen Blijswijk en het knooppunt Gouwen 7 kilometer door een ongeluk. Hier, is, eh, hier zijn twee rijstroken voor afgesloten. A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft is de linkerrijstrook afgesloten. Er staat een kapotte auto. En op eh, de A16 vanuit eh, Breda naar Rotterdam staat voor het knooppunt plein 6 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt plein en Moordrecht 6. En datzelfde geldt voor de A27 Utrecht-Gorkum tussen Eveningen en Noorderloos.